uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie in El Salvador heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Sanchez Seren. Hij wordt verdacht van een witwassen en het aannemen van steekpenningen. Dat zou zijn gebeurd in de periode dat hij vicepresident was onder zijn voorganger, president Funes. Volgens het OM is het nog niet gelukt om Sanchez Seren te arresteren omdat hij in het buitenland verblijft. Wel zijn andere leden van de regering Funes aangehouden, onder wie de ministers van Volksgezondheid, Werkgelegenheid en Financiën. In Ecuador zijn bij gevechten in twee gevangenissen zeker 22 gedetineerden gedood. Nog eens 59 gevangenen raakten gewond. De Ecuadoraanse president heeft een noodtoestand in de gevangenissen afgekondigd. Het geweld brak woensdagavond lokale tijd uit in de belangrijkste gevangenis van de grootste stad van Ecuador, Guayaquil, en in een gevangenis in Latacunga. Bij de gevechten raakten ook negen politieagenten gewond. Volgens de autoriteiten is het geweld inmiddels onder controle. Het aantal mensen dat in Nederland verdrinkt is afgelopen jaar flink gestegen, meldt het CBS. In 2020 kwamen 107 Nederlanders om het leven in het water. Een jaar eerder waren dat er nog 76. Meer dan de helft van de Nederlanders die verdronken was 60 jaar of ouder... en verreweg de meeste waren man. Medewerkers van Britse supermarkten en distributiecentra kunnen straks toch aan het werk als ze een melding krijgen dat ze contact hebben gehad met iemand met corona. Om lege schappen te voorkomen zet de overheid honderden testlocaties op waar medewerkers die eigenlijk in quarantaine moeten zich kunnen laten testen. Als ze negatief zijn mogen ze gewoon aan het werk. Het weer. Vooral in de noordelijke helft van het land vanochtend bewolkt. Later op de dag is er op steeds meer plaatsen ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. you why ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Hier ben ik dan. Niets anders dan jij zie me dan. Ik geef alles wat ik voel voor jou en heb zoveel gemist van jou. Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan. Een nieuwe tijd begint voor ons zoals je zei is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat, blijf nu maar bij mij. Het is zo mooi. gedacht. Blij dat nu de tranen zijn verdwenen en mijn lach weer is verschenen en nooit meer zal verdwijnen. Het is zo mooi. you want lang.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 just gonna go for you. Looking for water, easy sees something jolly. Little group of guys got him, and I'm gonna miss everybody. I don't and flow like I looked at a while. Like I'm playing to dust, and they too deep for beat side.